Dat plan wordt eind deze maand gepresenteerd. Volgens Van Rompuy staan er in het plan bouwstenen voor versterking van de economische en monetaire unie. Het nieuws over het masterplan is in Duitsland slecht gevallen. Duitse politici lijken niet bereid om meer macht aan Brussel af te staan. In Nederland willen de PVV en de ChristenUnie opheldering van premier Rutte. De Belastingdienst gaat bewijzen van proef mensen bellen die nog een rekening moeten betalen. Wie na een aanmaning en een dwangbevel zijn belastingsschuld nog steeds niet heeft betaald, kan een telefoontje krijgen. Normaal gesproken volgen dan zwaardere middelen. Uit eerdere proeven blijkt dat bij een telefoontje het geld heel snel wordt gestort. De rebellen in Syrië voelen zich niet langer gebonden aan het staakt het vuren zoals dat is afgesproken in het vredesplan van VN-bemiddelaar Annan. De rebellen willen dat een VN-macht ingrijpt in Syrië of dat er een vliegverbod met een bufferzone komt. Het vredesplan van Annan lag al langer onder vuur. Sinds het in februari van kracht werd is het wel wat rustiger geworden, maar het geweld in Syrië bleef doorgaan. In Nieuw-Zeeland, Australië en Tonga zijn de eerste bakens aangestoken ter ere van het jubileum van de Britse koningin Elisabeth. In Groot-Brittannië en de gemene bestlanden zullen in totaal ruim 4500 bakens worden ontstoken. Koningin Elisabeth steekt vanavond de laatste fakkel aan na afloop van een groot popconcert in de tuin van Buckingham Palace. Het Nederlands elftal is vertrokken naar Polen. Zaterdag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Denemarken. Bij de eerste openbare training van de selectie in Polen zijn woensdag ongeveer 25.000 bezoekers aanwezig. Alle beschikbare kaarten zijn uitverkocht. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Het koelt af naar ongeveer 8 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan een graad of 17. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West naar Zaanstad staat 4 kilometer file bij de Koentunnel.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 mais tarde Vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê Gustavo Lima y vos 106.9 FM.